uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zware explosies en beschietingen gehoord. Onder meer in de buurt van het centrum van de miljoenenstad zou sprake zijn geweest van vuurgevechten. Het Oekraïense leger zegt een aanval van Russische troepen op een legerbasis in Kiev te hebben afgeslagen. Ook zegt het leger dat het ten zuiden van de hoofdstad een tweede Russisch transportvliegtuig heeft neergehaald. Maar of die berichten kloppen is niet duidelijk. Verder zou er worden gevochten om een elektriciteitscentrale. Het afgelopen uur lijkt het wat rustiger te zijn rond Kiev. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland gestemd tegen een resolutie... waarin de invasie in Oekraïne wordt veroordeeld. Omdat de Russen vetorecht hebben, werd de motie niet aangenomen. China en India onthielden zich van stemming. Het Russische leger zegt zonder slag of stoot de stad Melitopol te hebben ingenomen in het zuidoosten van het land. Ook daar is hevig gevochten. De Oekraïense autoriteiten spreken tegen dat Melitopol is ingenomen. Ze zeggen dat de Russen weer zijn verdreven. Gisteren werd duidelijk dat in Melitopol bij beschietingen een ziekenhuis is geraakt. Het is niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest dreigt het jaarlijkse Gergiev Festival te schrappen. Het festival is vernoemd naar de beroemde Russische dirigent Gergiev... die jarenlang het Rotterdamse orkest dirigeerde. Hij is een goede vriend van president Poetin... en steunde in 2014 openlijk de annexatie van de Krim. Het Rotterdamse orkest wil nu dat Gergiev afstand neemt van Poetin. Het weer, vrijwel overal lichte vorst. Lokaal kan het glad worden. In het binnenland is er kans op mist. De dag begint koud, maar zonnig. Het blijft droog en het wordt maximaal 9 graden.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 no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well This is the hardest story that I've ever told keep walking around. If I pretend that nothing jou Zat je buur waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland Santo Domingo of Ibiza Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? iets erin, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik Dan Santo Domingo of ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf.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 Hoe zijn we? Zandvoort. body wordt gepoetst. Het is de hoogste tijd. De kaarsjes worden aangestoken. Uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest Hij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd welkom bij de eerste rond. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op een ware voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen.